met het NOS Journaal. Bij een meertje in de buurt van Kaag-eiland in Zuid-Holland is gisteravond een kind verdronken. Het kind was met een groepje gisteravond aan het zwemmen in De Kever. Dat is een zwemplas in de buurt van Kaag-eiland. Op een gegeven moment was één van hen verdwenen. En daarop werden de hulpdiensten gebeld. De brandweer zocht met vier boten en duikteams naar het slachtoffer. Na tien uur in de avond werd het kind onder water teruggevonden. Er werd nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. In Alblasserdam bij Dordrecht is een leerkracht neergestoken tijdens de eindmusical van groep 8. Volgens de politie zouden drie mannen ruzie met elkaar hebben gekregen in de zaal. Mogelijk probeerde de neergestoken leraar de ruzie te sussen. De leerkracht is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het Syrische regeringsleger trekt zich terug uit de zuidelijke stad Sueda. Ze vielen daar de afgelopen dagen de Druzen aan. Dat is een minderheid die gesteund wordt door Israël. Om die reden viel Israël gisteren de Syrische hoofdstad Damascus aan. Daarna riep de VS ook op de Syrische regering op om het leger terug te trekken uit Suena. De makers van de Sinterklaasfilm Benny Stout uit 2011 willen kunstmatige intelligentie gebruiken... om de zwarte pieten in de film te vervangen door roetveegpieten, meldt het Nederlands Dagblad. Benny Stout was een succes in de bioscoop in 2011... Nog voor de Zwarte Pieten discussie ontstond. De regisseur wil de film graag weer beschikbaar maken... maar op dit moment wil volgens hem geen enkele streamingdienst de film hebben... vanwege de Zwarte Pieten die erin te zien zijn. Scènes opnieuw opnemen zou te duur zijn geweest. De makers denken dat het inzetten van AI sneller en goedkoper kan zijn. Het weer, is helder met weinig wind en rond de 13 graden. Vandaag is het in het noorden bewolkt met een spatje regen.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 Two years it's been, I'm amazed you're still here. Think it's time I decide. Tonight, I'ma make a commitment to share my forever. Tonight, I can not hold it back no longer, so let's go, go. going on inside. Tonight, I can hold it back no longer, so let's beside the pony daddy.